Het weer, vandaag geregeld zon, maar in het oosten en noordoosten mogelijk ook een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen flinke periode met zon en weinig buien. En dan wordt het ook wat warmer. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW is het onduidelijk wat de situatie precies is. Een woordvoerder zegt dat er sprake is van een schemergebied. Er is nooit een boycott uitgesproken, maar daarnaast is volgens hem ook nooit gezegd dat er geen boycott zou komen. De Saoedische krant Arab News meldde dat de regering van Saoedi-Arabië een boycott tegen Nederland had ingesteld als reactie op een stickeractie van PVV-leider Geert Wilders. Die liet in december stickers drukken van de Saoedische vlag met daarop een anti-islamtekst. Volgens VNO-NCW is het belangrijk dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken binnenkort naar Saoedi-Arabië gaat om de relatie te herstellen. De regeringspartijen VVD en PvdA willen het makkelijker maken om over de grens te gaan werken. Volgens de partijen hebben mensen die in België en Duitsland aan de slag willen nu last van bureaucratische rompslomp. Het duurt bijvoorbeeld soms maanden voordat diploma's in het buitenland zijn goedgekeurd en daardoor kunnen mensen banen mislopen. VVD en PvdA willen dat de procedures voor de erkenning van diploma's simpeler worden en ook zou er één loket moeten komen waar iemand snel kan zien of hij de juiste papieren heeft. De Amerikaanse acteur Eli Wallach is overleden. Wallach werd beroemd als morsige bandiet Tukji in de spaghetti-western The Good, The Bad and The Ugly met Clint Eastwood. Wallach speelde ook in andere westerns zoals The Magnificent Seven, How the West Was Won en The Misfits met Clark Gable en Marilyn Monroe. Later speelde hij een verraderlijke maffiabaas in het derde deel van The Godfather. Hij werd nooit genomineerd voor een Oscar, maar in 2010 kreeg hij een ere-Oscar voor zijn hele oeuvre. Eli Wallach was 98 jaar. En dan het weer. Vandaag geregeld zon, maar in het oosten en noordoosten mogelijk ook een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen flinke periode met zon en weinig buien. Het wordt ook iets warmer. Maar vanaf vrijdag is er weer meer kans op buien.